twee uur. Mark Visser met het NOS-journaal. In het noordoosten van Syrië hebben strijders van ISIS... tientallen rebellen van rivaliserende islamitische groepen geëxecuteerd. Dat zeggen bronnen van het Britse persbureau Reuters. De afgelopen dagen zouden de ISIS-strijders een groot gebied... in de provincie Raqqa op hun rivalen hebben heroverd. ISIS is een aan Al-Qaeda gelieerde beweging... die in Irak en Syrië een islamitische staat wil vestigen. Een van de bronnen zegt dat zo'n 100 strijders van Al-Nusra en de Agrar al-Sham-brigade gevangen zijn genomen. In de stad Tel Abiyad, bij de Turkse grens, zouden ze zijn doodgeschoten. Het bericht is niet door onafhankelijke bronnen bevestigd. De Nederlandse aardoliemaatschappij zegt dat er gisteren bij drie installaties in Groningen actie is gevoerd tegen de aardgaswinning. De actievoerders maken zich zorgen over de aardbevingen die door de gaswinning ontstaan. Bij een van de acties plaatste de voorzitter van de actiegroep Schokkend Groningen een bord op een NAM-installatie bij het zand. Hij werd gearresteerd en korte tijd vastgehouden op het politiebureau. De NAM heeft begrip voor de actievoerders... maar zegt dat bedrijf het betreden van installatieterreinen... vanwege de veiligheid niet kan toestaan. PvdA-leider Samsom vindt dat Nederland een minder zware delegatie... naar de Olympische Winterspelen in het Russische Sochi moet sturen. Als hij erover had moeten beslissen was premier Rutte thuisgebleven. In Nieuwsuur zei Samsom dat een delegatie met de koning... en de minister van Sport voldoende was geweest. Koning Willem-Alexander hoort als oud-IOC-lid in de delegatie thuis, zegt Samsom. En de minister van Sport moet volgens de PvdA-leider... de Nederlandse deelnemers in Sochi een hart onder de riem steken. Het weer, steeds meer bewolking en vannacht een beetje regen of motregen. In de ochtend schijnt hier en daar de zon, kan ook nog een bui vallen... en het waait stevig bij 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. KRO. De Nacht van het Goede Leven met Adeline van Lier. Joveline als een baken voor de luisteraars. je hebt A, de line en B, de muziek. Ze is A, de kwaad en B, een beetje laat. Midden in de nacht, van 1 tot morgen 6, is de geest weer uit de fles. Ah, ze is een parel in de mediawoestijn. De mensen op de weg kunnen dik tevreden zijn. Ze strooit met mooie noten naar de midnight radioten. Adeline, wat leuk om je te zien. Adeline, wat leuk om je te zien. Adeline, Adeline, heb je even tijd misschien? Welkom, welkom, lieve luisteraars. Eh, nou ja, Anne de groentevrouw, die zit in Spanje hè, om ome Henk wat manieren bij te brengen. Maar ja, dan is dokter Bongo Brain altijd weer present. Eh, mijn gasten van vannacht die zijn bezig te soundchecken. Dus ik dacht, ik begin met een van de lievelingsnummers van mijn hoofdgast. En dat is dit nummer van Johnny Cash, The Real King. that lonesome whippoorwill. He sounds too blue to fly. The midnight train is whining low. I'm so lonesome I could cry. I've never seen a night so long when time goes crawling by. The moon just went behind a cloud to hide its face and cry. Did you ever see a robin weep when leaves begin to die? That means he's lost the will to live. I'm so lonesome I could cry. dat is zingen recht uit het hart. Nou, en daar is mijn gast vannacht ook van. Hè? Van dat hart en daar recht vanuit zingen. Best Kept Secret of Volendam. Hij maakte 12 of, of zijn er nou 13 platen en toch kent u hem waarschijnlijk niet. Hij maakt verfijnde country blues van hoog niveau... zoals Barend Toet, een van de oprichters van de muzikant Oor... in een column zei. Country met een randje. Hij speelt al vanaf zijn zeventiende in bandjes... kent heel muzikaal Volendam als zijn broekzak maar maakt net iets anders dan de palingsound die wij kennen. 63 is hij nu en hij kan het niet laten. Muziek zit hem in het bloed. Laatste plaat is echt weer prachtig. Getiteld Outsider, want dat is hij, hè? Overdag onderwijzer, s'avonds singer-songwriter. Hier van dat laatste album met nummer I Survive. Met in de backing vocals, ik noem het maar even, Piet Veerman. Ja, die van de Kids. There's a picture in my baby book. It's a picture that my father took the night he woke me up to say goodbye. I cried my heart out, though I didn't know why. but I survived. Yes, I survived. And I've been surviving for a long, long time. I survived. Yes, I survived. I guess I'll be surviving till the day I die. There's a picture in the family book, a picture our mother took from the bay, in which she soon I oh, remember the tears that I cried, but I survived. Yes, I survived, and I've been surviving for a long, long time. survived. Yes, I survived. Guess I'll be surviving till the day I die. caption says most likely to succeed. But that didn't make her stand by me. But I survived. Yes, I survived. surviving for a long, long time. I survived. Yes, I survived. I guess I'll be surviving till the day. guess I'll be surviving till the day I die. Nou, ze zijn klaar met mijn gasten. En eh, u, u, hoorde ze net. Was trouwens de ene laatste plaat waar dit nummer vandaan kwam. Maar u weet steeds nog niet de namen. Tenzij u vorige week rond 6 uur luisterde. Of u bekeek mijn website www.adelinevanlier.nl. Of u keek op Facebook. Want daar... Eh, oh, daar ga ik nu een foto plaatsen. Dat, eh, Vincent maakt nu een foto. terwijl ze soundcheckte samen met Ans, mijn technicus. En u herkende die stem. Ja, dat kan natuurlijk ook. Welkom uh, Spex Hildebrand. Dankjewel. En Rob Kruisman. Ja. Ontzettend leuk dat jullie eh, helemaal eh, naar dit nachtelijke krot hebben willen komen. Rob, eh, het komt eigenlijk door jou hè, dat we hier zitten. Want ja. voormalig voorman eh, van eh, de Gigantjes. Maar je hebt ook een, een muzikaal indrukwekkende carrière. Want ik wist helemaal niet dat je ooit ook nog eens bij de Exception hebt gespeeld. En Super Sisters. ook dat al. Maar dat het begon bij de Bintangs. De Carlsberg, dat wist ik. Maar... Het zegt iets over mijn leeftijd. Ja, ik denk dat is ongeveer net zoiets als... we zijn een beetje van dezelfde generatie, Theo en ik. Of zal ik spek zeggen? Ja, doe maar. Ja, <laughs> dus- ja oké. maar nou, gaan we straks wel uitleggen hoe dat daar zit. Daar gaat het om, hè? Ja, oké. Jij speelt de sax, maar de hoofdgast is uh, eh, eh, Speks Hildebrand. Oftewel Theo van Scherpenzeel. <clears throat> Eh, Rob zei, je hebt zo'n prachtplaat gemaakt. En toen maakte ik contact met jou en je stuurde ze op. En ik was ook echt van mijn schoenen geblazen. ik zou zeggen, laat, laat gewoon even horen. Want het is natuurlijk nu helemaal uitgekleed. Maar de plaat is natuurlijk ook, Outsider heet hij. Ja. Ehm, eh, eh, het, het was... ik wil eigenlijk helemaal geen plaat meer maken. Nee. En ik had eh, op een gegeven moment een interview met, met twee jongens... Van, die een, blad uitgeven, dat heet One Wind. Dat gaat over Volendamse muziek. En toen liet ik me in een onbewaakt ogenblik ontvallen... dat ik dan misschien ooit nog wel eens een akoestische plaat zou willen maken. Gewoon op mijn kamertje. Ja. Nou ja, die hebben niet losgelaten, die jongens. En op een gegeven moment kwamen ze thuis van... breng hem nou maar uit, want eind van het jaar... hebben we al een avond geprikt, dan ga je hem live spelen. <laughs> En zij eh, hebben een label opgericht. En eh, nou, toen zat ik eraan vast. Ja. Eh, Jan Akkerman, mijn goede vriend, die zei toen alleen maar... mooi, dan kan dat kind eindelijk weer eens aan het werk. <laughs> en die gaf mij mooi gitaargeluiden en hielp me bij het mixen... en speelde zelf ook mee. Ja. Maar goed, nu gaan jullie dus met z'n tweeën. Jij op gitaar. En... Nou, we ik begin oh, oh, alleen. jij begint alleen. Oké, is dat, eh, eh, een nummer dat overigens ook zo uitgekleed op de laatste plaat eh, staat. Ja. want ik wilde toch met één nummer mijn akoestische plan voltooien. Dit heet Nero Plate the Fiddle. Night after night, I push the buttons one by one. I'm all smiles when the whole bar sings along. Playing all those songs like everything's the same. Like in the song, I'll do my crying in the rain. Nero played the fiddle when Rome burned to the ground. The band played on when the Titanic went down. Scott wrote a diary dying in the polar ice. And me, I just smiled when you walked out of my life. Night after night, I push their buttons one by one. I haven't changed a thing since the day you have gone. Playing all those songs like everything's the same. Like in the song, I'll do my crying in the rain. Nero played the fiddle when Rome burned to the ground. The band played on when the Titanic went down. Scott wrote a diary dying in the polar ice. And me, I just smiled when you walked out of my life. Nero played the fiddle when Rome burned to the ground. The band played on when Titanic went down. Scott wrote a diary dying in the polar ice. Me, I just smiled when you walked out of my life. Nero fiddled and the band kept playing, and Scott rode on and on. I know what to do ever since you're gone, gone, gone. Yes, sir. Oh. Dank u. <laughs> Wat kraakte er nou zo? Ik weet het niet. <laughs> Prachtig, prachtig. Ik ga heel even snel opzommen eh, wat er verder vannacht allemaal eh, komt. Ik spreek met Co weer in Curaçao. Uh, kijk of Willeke daar nog rondvliegt. Winfried Bovel die stuurde mij een onderhoudende making-of... van de vierde serie van Sprong in het Heelal, hè, getiteld Terugkeer van Mars. Daarvan kunt u vannacht daarna het tweede deel horen, getiteld Dwangarbeid... Verder sprak ik acteur Teun Luiks over de bijzondere productie van het stuk kwartet van Heiner Muller. Een samenwerking van toneelgroep Oostpol en het eh, Gelders Orkest in eh, de Arnhemse Schouwburg. Verder natuurlijk uh, vast de mooie meuk van Jan Emaus, Rex van Beuningen... Marjolein van Heemstra, Romane Rodriguez en F. Starik. Goed, Sorry. Nou, tot slot, eh, website, hè, www.adelinevanlier.nl. Uh, Vincent, Vincent komt doet de regie. Heb je al die foto gepost van, eh, de van die heren? Oh, dat gaat hij zo doen. Staat zo op Facebook. Daar kan je me ook bevrienden. Daar ga ik ook morgen al die podcasts weer opzetten... die je trouwens ook op mijn site kan. En ook op de site van Radio 1, enzovoort, enzovoort. Oh, jij kan twitteren. Doen, doen, doen we hier ook. Doe je dat ook, Vincent? Ja. Dat is n 8 vh Goede Leven. Oké. Ik ben klaar. Ik zou zeggen, wat zullen we doen? Zullen we niet gelijk weer een nummer doen? Dat is goed, dan ga ik is daar. Goed. Ga jij, want dan gaat Rob ook meedoen? Ja. Dan gaan we daarna even lekker kletsen. Dat is goed. Maar... Dan doen we... Ja, vertel. Het nummer Scar Tissue. Klaar op? 1, 2, three, 4. much time taking stock. Nothing can prepare you that kind of shock. There's no way around it, you gotta pay your dues. Happiness you measure in scar tissue. Happiness you measure scar tissue. The older you get, the more you know it's true. There's no way around it. You gotta pay your due. Happiness you measure in scar tissue. I gotta admit, you had me down. But I was up before the final count. There's no way around it, you gotta pay a due. Happiness you measure in scar tissue. tissue. Het is toch een hele bijzondere combi gewoon. Uh, hier met, is eh, gevallen. Ik hoop dat dat voor de techniek... Eh, oh, wat was het? Geen problemen heeft... Eh, oh, dan gaat... Veroorzaakt. <laughs> Wat was er dan? Oh, oh de DI was gevallen. Nee. Oké, ja, ja, ja, oké. Nou, kom zitten, heren. Neem nog wat te drinken. jij moet rijden, maar jij hebt nog maar... Ja, ik heb water. Dat gaat prima. Oké, want ik heb hier nog meer. Ja, jij hebt... Um, Spex Hildebrand, de, de alias dus van Theo van Scherpenzeel. Eh, weet jij nog wanneer, wanneer wij elkaar voor het eerst ontmoeten? Ik denk dat dat eh, rond 1990 was in de voormalige... De, de Amsterdams enige echte arena. Het oude Arena Hotel. Eh, daar was een tv-programma. 1986 was het. Ja, ik denk dat ik er rond 89 in zat, vermoed ik. Ja. Want ik weet, het, het was een nummer, ik had een duet opgenomen met Frankie Miller... Dat stond op, eh, op een plaat, in die, dat was rond 89, 90. En toen hebben we eh, letterlijk tussen de schuifdeuren... dat staan te playbacken en Jip was Frankie Miller. Ja. <laughs> Dat, eh, dat, weet ik nog wel. Ja, ik had Jip Golstein, vermaard popjournalist van... van de Telegraaf, de enige reden om die krant voor mij te, te, kopen. Dat waren de interviews van, van Jip, die had toen net een boek uit, eh, of in ieder geval in die tijd... Warm bier, koude vrouwen. Dat was ontzettend leuk. En ik ben jullie later ook nog een keer in het café tegengekomen. En toen heb ik een LP gekregen. Dat zou best kunnen. Weet je dat niet meer? Nou, nee, dat... Eh, Oké. Goed, nou, uh, Jip was... nou, hij heeft in totaal geloof ik zo'n 2000 mensen geïnterviewd. En hij, hij, won in 1995 de, de Persprijs. Hij overleed in 2002 eh, op zijn 56ste. Eh, ja, eh, dat is schandalig, jong. Ik schrok enorm. Want, en ik dacht, ik, dat moet zijn levensstijl geweest zijn. Want ik, dat had zo'n indruk op me gemaakt. Hij vertelde mij dat hij drie maanden dronk... en dan drie maanden droog stond en dan drie maanden... of niet, was het niet zo? Ja, dat, dat soort periodes had hij dan. En hij werkte ongelooflijk hard. Je had van die periodes, dan ging je van jetlag naar jetlag. Ja. Heel vaak weg, vaak s'nachts werken. Ja. Dus, eh, Wanneer, hoe, hebben jullie elkaar ontmoet? Hoe zijn jullie bevriend geraakt? Eh, wij zijn eh, aan elkaar gekoppeld door Arnold Muren, de bassist van de Cats. Die was een studio achter zijn huis begonnen en ik speelde toen in een bandje. En wij repeteerden daar. En op een, gegeven, op, een gegeven avond zei Arnold van... weet je wat het is, ik heb, ik heb twee vrienden die werken bij de Telegraaf... en die hebben liedjes geschreven en die willen dat een beetje knap demoen. Hij zegt, gaan jullie dat doen? Misschien heb je er nog wel wat aan. En eh, wij gingen dat demoen. En Jip en ik raakten bevriend. Want we bleken dezelfde smaak van muziek te hebben. En eh, nou, toen hebben we een, eh, op handslag een deal gemaakt. We gaan drie platen maken. Waarin ik de liedjes van Jip Golstein en Ton de Zeeuw zou zingen. En Ton de Zeeuw, dat is, die is momenteel culinair columnist bij de Telegraaf. Was je dat toen ook? Nee, die was hij geloof ik chef kunstredactie, als ik me niet vergis. Oh. <laughs> en eh, nou, dat hebben we toen gedaan. Eh, zonder contract, niks. Gewoon eh, iedereen heeft zich aan zijn afspraak gehouden. Maar in de tussentijd waren Jip en ik ook al samen songs gaan schrijven. Ja, en dan hebben we het begin jaren 70. Hebben we 1975 kwam de eerste plaat uit. Dat was voor iedereen het debuut. Het was de, het debuut voor Arnold Studio. Het was het debuut van Jip en Ton als songschrijver. Long Tall Ernie ook veel te Arnie vroeg over. Was zijn debuut als producer. En het was mijn debuut als zanger. En, en, toen bedacht eh, eh, Jip, ja, eh, want Theo van Scherpenzeel... Ik moest een naam hebben. En, dat was internationaal niet zo lekker. <laughs> nee, Bob Evers, de Bob Evers boeken kennen we natuurlijk wel uit onze jeugd. En Spex Hildebrand was ideaal. Want Spex Hildebrand was een juwelensmokkelaar uit, uit het deeltje... Ja. Hoogspel in Hongkong, als ik me niet vergis. En het, was, het was een bijziende juwelen... Het was een bijziende juwelensmokkelaar. En jij bent ook bijziend in die zin. Jij bent, in bril dragen. het was in elke taal uit te spreken. want we gingen natuurlijk vanuit zes weken Amerika, minimaal. <laughs> ja, hoe heette die eerste plaat heette File Under Popular. File Under Popular. En eh, daar speelde het crème de la crème van de Nederlandse uh, pop scene op mee. Ja. En het was vreselijk lol, maar we, eh, lol, maar we, we staken dat in vijf dagen in elkaar. En acht sporen hadden we dan. En dan moesten er weer tussenmixjes gemaakt worden. En af en toe moesten de opnames onderbroken worden... want dan sloeg de ijskast in huizen muren aan. dat, dat, waren wel uh, ja, ja. roerige tijden. Wie speelde er allemaal mee dan? Ach, eh, Hans Vermeulen... Eh, Louis de, Bij, Louis de Lucenet, Blazers, dat waren drummers. Wally Tax, <gasps> nog een duet meegedaan. inderdaad ook een duet met Sherry van Gelder Smit. Die had toen een dikke hit in Frankrijk. noem maar op. Jan Rietman. Jeetje, nou, het is waanzinnig. hey, eh, maar de plaat deed niet veel. Nee. Het, eh, <laughs> maar dat is een beetje het verhaal eh, van, van mijn carrière. Ik, het, ja, het is een beetje achteruit kijken. We hadden wel eens... Het, kijk, je, je, kon altijd een paar oorzaken bedenken. Misschien vonden ze er geen fluit aan. Dat is volstrekt legitiem. Maar ja, er worden wel meer dingen gedraaid... waar de dames en heren volgens mij niet veel aan vinden zelf. Ik had zelf wel eens de indruk dat men dacht van... nou, die Golstein die is eh, succesvol genoeg met zijn schrijverij. Laat maar even zitten. maar dat kon je natuurlijk nooit hard maken. Je kan niet, maar goed, in ieder geval... Eh, het, belemmerde <laughs> jullie niet om uiteindelijk samen elf platen te maken. Ja, we, we gingen onverdroten door eh, tot uh, Jips overlijden. En toen had ik eigenlijk geen zin meer maar ja, toen vond ik nog een hoop half afgemaakte nummers. En toen dacht ik, weet je wat, ik, ik ga er nog één maken. Eh, als een soort eerbetoon. Ja. En dat werd A Wink at the Moon. En eh, dat wilde ik eigenlijk ook al gewoon op mijn kamertje doen. Ik denk, dan zet ik hem op internet of zo. Of, uh... En toen zei Arnold Muren van... Ik had hem verteld van dat plan. Hij zegt, waarom ga je niet bij mij wat losse uren in de studio gebruiken? En hij zei, dat komt dat, is, ook een beetje van Jip. Arnold was ook een goede vriend van Jip. En toen werd dat tot dat moment de beste plaat. En er kwam een maatschappij. En eh, toen besloten we, omdat ik toen ook een van de jubileum maar 30 jaar of zo, eh, ik weet het niet eens meer. <laughs> Eh, wat bonus tracks erop te zetten van oude, van oude albums. Dus vandaar dat er geloof ik 17 of 18 tracks op die, die CD staan. Dus dat was wel erg leuk. De Jan Akkerma ook alweer aan mee. Ja, en Piet. En Piet Veerman, ja, nou die hebben we dus net gehoord. Hè? Dus, eh. Ja, dat was drie uur in de nacht. Ik, eh, ik was dan aan het mixen en, uh, hij, en we kwamen elkaar tegen. Piet en ik zijn beide wel eens gewoon burgemeester van Nacht en Ontij. En hij zegt, je hebt Jaap, van de catch Jaap Schilder gebruikt als tweede stem. Ik zeg, ja. Hij zegt, waarom heb je niet even gebeld? Ik zeg, meen je dat nou? Hij zegt, tuurlijk had ik toch gedaan, ook voor Jip en zo. En, ik zeg, nou, dan weet ik wel wat. En toen eh, ik zeg eh, dan gaan ga je Ice 5 een eh, stukje zingen. Nou, dat heeft hij toen gedaan. Dat waren natuurlijk ontzettend leuke cadeautjes. Ja. En Jan Akkerman uh, belde. daar zegt, ik voel me niks te groter om even zo'n solootje te doen. <laughs> ja, ja Dat was leuk. Ja, dat was leuk. En jij kan Piet leuk nadoen? Ja, dat doe ik live wel eens als, grapje. Oh, <laughs> Als horen. Nou, dan deze. <laughs> heel zitten. ik moest... Uh, <clears throat> Barend Toet, ik noemde hem al eerder, die, eh, een van de oprichters van de Oor... Eh, die schreef eh, in een column er loopt een dunne scheidslijn tussen emotie en sentiment... en een wat dikkere streep tussen songs die geschapen worden recht uit het hart... en liedjes die worden geproduceerd om er de hitlijsten mee te bestormen. Daarmee zeg ik niets ten nadele van pophelden zoals eh, Piet Veerman... die hemeltergend goed zingt en wel degelijk een snaar bij veel mensen weet te raken. Maar wat Veerman heeft gedaan, staat op, e- eh, eh, want dat staat op eenzame hoogte... maar hij boort mijn emotionele magma, dat ergens diep in de ziel borrelt, niet aan oorstrelend, dat zeker. Maar het blijft bestrelen. Wat vind je van die... Eh, ik kende deze column. Ik was natuurlijk zeer vereerd. Ik dacht, eh, want eh, verderop gaat het dan over mij. Toen dacht ik, jeetje, is die man niet ernstig in de war? ben ik dat? Maar ik was daar heel blij mee. Ja, want ik, naar mijn idee omschrijft hij het ook heel erg goed. Ja, je, de, de, de journalist uh, haalt er natuurlijk uit. Hij kan ja. het prachtig... En wat doe jij dan? Aan het oor knagen? Ik weet het niet. Ik hoop dat ik eh, met sommige, op sommige momenten eh, eh, in, de, in, in, het zieltje van mensen boor. Of ze misschien eens aan het denken zet of vrolijk maken. Dat is verschillend. Want we hadden het al over de palingsound. Hè? Want waar, waar, hij het over heeft is... Wat jij doet is, is wel verwant. Want je werkt met heel veel van die muzikanten. Het zijn topmuzikanten daar Ja. maar het is net even iets anders. Hoe omschrijf jij dat verschil? Ja, ik noem het gewoon country met een randje. En eh, ja, ik, ik woon 50 jaar in, in Volendam. En je krijgt daar natuurlijk iets van mee. Van ook, ook die, geboren in Amsterdam, maar, in Amsterdam, <clears throat> Volendamse moeder. Op je tiende terug Ja. En daarna wel in Amsterdam weer op school gezeten. En, eh, maar je krijgt daar iets van mee. Maar ik heb, eh, ik heb nooit het, het, temperament of het talent gehad... Om, om liedjes precies na te spelen. Daar ben ik ook niet goed genoeg voor. Ik was, ik was van kinds af aan al een liedjesman, zoals ik dat noem. Eh, een liedje zingen met de gitaar en verhalen vertellen. En dat ben ik eigenlijk eh, blijven doen. Ja. Gewoon eh, liedjes met een kop en een staart. Country met een randje. Ehm, wat is het verschil met Americana? Nou, dat tegenwoordig noemen mensen die daarvoor hebben doorgeleerd... noemen dat Americana. Maar ik noem het... Je kan, van mij mag je het ook country rock noemen. Dat, ik, What's in a name? What's in a name, ja. Want eh, wat waren jouw grote helden? Dat begon natuurlijk... Eh, want je, je eerste gitaar kreeg je toen je twaalf was. Ja. en de eh, bom sloeg in toen je op je veertiende Bob Dylan hoorde? hoorde ik, ja, toen hoorde ik Lager Rolling Stone van Bob Dylan. En toen voelde ik me niet meer zo alleen. En ja, ik hield natuurlijk als, als, als kind... Ik, ik mijn zus is vier jaar ouder. En ja, bij ons thuis stond tijd voor teenagers aan. Dus ik pikte wel alles mee. En als er zaterdagavond bij ons een feestje eh, thuis was, wel eens... dan was bijvoorbeeld Piet Veerman daar ook, want die zat in die vriendenblok. dan liet hij die jongens, die vijf jaar ouder waren dan ik... lieten hun LP's wel eens liggen. En die kon de kleine Theo natuurlijk de volgende morgen mooi allemaal draaien. Dus ik had, wist er al vreselijk veel van toen. Oké, de eh, Birds, de Flying the Ja, eh, de, je, hebt de Birds, dat vond ik geweldig. en natuurlijk de Beatles nog steeds. En maar nou, ja, op een gegeven moment eh, merkte ik toch dat, dat ik me het meest verwant voelde aan eh, country-gerelateerde muziek. Dat begon natuurlijk al met de Birds. En toen, dan raak je een, een paar jaar ontzettend in de war. En op een gegeven moment ga je zelfs Soft Machine en Pink Floyd kopen. maar op een gegeven moment dan word je weer gered door de Flying Burrito Brothers. Ja, ja, ja, Weet je wel? Die brachten de country weer terug eh, In, in de rock'n'roll. En ja, altijd zo gebleven. Jerry Jeff Walker is, is een heel grote held voor mij. Ja, precies. Die, die heb je ook ontmoet? Die heb ik ontmoet. Eh, ik was eh, een keer eh, naar Amerika gegaan. eerst naar Nashville, toen was Jerry Jeff in Austin. Toen ben ik naar Austin gegaan, toen was hij in Nashville. En twee jaar later weer in San Antonio. En toen kwam ik daar zijn vrouw tegen, hebben we elkaar ontmoet. Ik heb tientallen foto's van het optreden en er is één mislukt. Want dan had je nog filmrolletjes. Dat is de foto van Jerry Jeff en oh. mij samen. Dat heeft zo moeten zijn. En toen heb ik hem twee jaar later nog in Engeland eh, getroffen. Maar dat, dat, is, dat, dat vind ik het mooiste. Jerry Jeff heeft Mr. Bojangles geschreven. Ja, prachtig nummer, ja. En hij is, een, hij is een bariton. En de meeste countryzangers zijn tenoren. die ja, ja. stemmen. Maar Jerry Jeff heeft, net als Waylon Jennings. Precies. Waylon Jennings is ook zo'n eh, lage stem. Zo'n beetje praterige stem. Prachtig. Oké, grappig. Hey, wat heb je meegenomen? Wat gaan we draaien? Heb, je dat gegeven aan Vincent trouwens? Oh, nee, Ik, oh, heb, hier. Eh, in ieder geval Laken Rolling Stone bij hem. Ja, laten we dat gewoon... Het is wel heel lang, we gaan niet helemaal draaien dan. nee, hè? hoeft niet. Tenminste, de originele versie. Ik heb nog een liedje van J.D. Jeff gezet, eh, oh. Just in Case hey, dat is misschien wel leuk om dan eventjes toch dat nummer waar het allemaal... Uh, maar waar de bom in... Dat, uh... dat, toen sloeg de bom in. Oké. Kan je dat... Uh, Ans, dan krijg je een cd'tje van... Goh, ben je veel in Amerika geweest? drie keer. Drie keer? Ja, en als ik gepensioneerd ga worden over twee jaar ga ik weer. En New Orleans, dat, uh, daar, ben ik, daar ben ik dan twee keer geweest. Maar Nashville is toch niet echt jouw stek qua... qua want dat is ja, toch maar het is wel heel interessant. Maar het is een beetje de opgepoetste country, ja, ik toch? Heb, met die country heb ik heel, heel weinig. Maar vaak wel goede songs. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar het is, het is natuurlijk zachtjes eh, verworden tot, tot ongevaarlijke popmuziek. Precies. Dus- je, moet, je moet meer in Texas en Louisiana zijn voor jou... Uh... vind ik wel. Hè? Ja. De Tex-Mex en de blues en alles wat daar, al die meng... mengen. ja, Texas is, is geweldig. Het, de, staat is vreselijk rechts, maar de muziek is eigenlijk hartstikke links. Eh. Nou, dat, dat lijkt wel een beetje op Volendam.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 Dan zijn we back in 1964. Ja. Mijn gasten, Spex Hildebrand en eh, Rob, Rob Kruisman. wat zou ik zeggen? ik had net iets bedacht. Oh ja, Jij zegt over twee jaar met pensioen, want je bent nog steeds aan het werk. Je bent, ben docent, ja. ja je bent Nederlands. Ja. Je bent 30 jaar onderwijzer geweest en alweer tien jaar ja. Nederlands op een middelbare school in Volendam. In Volendam, ja. Hoe is dat, lesgeven? Leuk. Ik, eh, ik eh, zit elke dag tussen de 13 tot de 17-jarigen. En eh, ik vind het wel leuk. Ja, ik bedoel, af en toe ben je ook tot, staat tot meervoudige moord, uiteraard. Maar <laughs> ik, ik, hou, ik hou het denk ik wel vol. En, en met, als ze echt zo, zo, zo helemaal in de puberteit zitten, 15, 16... krijg je dan hun aandacht in de klas? Hoe doe je dat? Nou ja, een beetje dwingend kijken en af en toe even de stem verheffen. Of juist heel zacht gaan praten. Ja, er zijn allerlei trucken voor. Eh. En soms lukt het wel eens niet ook. Nee. Zo'n laatste uurtje op een donderdagmiddag of zo... dan kan het wel eens heel erg zijn. Ja. Ja, dan eh, is de puff weg. En waarmee maak jij ze warm voor eh, de Nederlandse literatuur? Nou, ik, ik geef veel les op het VMBO. en daar zijn ze niet zo ontzettend geïnteresseerd in. In boeken lezen. In boeken. Dus je leest er een paar samen van Tim Krabbe en... Ja, en voor de rest eh, wel eh, verkeerd taalgebruik. Dan haal ik wel een songteksten erbij van... jongens, dat is fout, dat liedje van Jan Smit. En dan zegt er altijd wel eentje... Ja, meneer, dan moet hij zeker eerst zijn werk even aan u laten lezen. Nou, het zou niet onverstandig zijn. <laughs> Oh, strijk en zet. Ja, strijk en zet. Nou, nou, schrijf jij niet in het Nederlands, maar jij schrijft eh, in het Engels. En ik vind jouw teksten echt bijzonder goed. Ja, maar ik heb natuurlijk ook een uitstekende leermeester gehad. Jip. Ja, hoezo? Nou ja, in de, eerste platen kwam Jip natuurlijk in eerste instantie... met die ideeën voor de teksten aan en, en dingen. En eh, ik concentreerde me meer op de muziek. Oh, okay. En we deden ook wel dingen samen. Maar, maar Jip was veel meer de man van het woord dan ik. Ah, right. en, en nou, met deze laatste plaat moest ik zelf natuurlijk weer ernstig aan het werk. En eh, toen eh, heb ik meteen maar een paar grote lappen geschreven. Weet je wel, dan had ik een, nummer 8 coupletten, te gek, weet je wel. En toen eh, <laughs> kocht ik weer een plaat van Bob Dylan. had een nummer 46 coupletten. Ik denk, shit. Dat, uh... Eh, 46, <laughs> ja, ja, ja, Ja, ik weet het. Over de Titanic, geweldig. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, die draai ik ook graag. Eh, nou, ik, ik vind dat je een fantastische tekst geschreven hebt over je eigen dorp. Ja, ik weet wat je bedoelt. Uh, <laughs> Follyville. Follyville, ja. Vertel eens iets over die Nou ja, de, de, een paar jaar geleden was er een tabelijk belachelijke soap over Volendam. De Tros die zond dat uit. Dat was vreselijk. Dat, allemaal, ik denk, woon hier alleen maar idioten. Eh, en, ik, ik, ik, heb ook een beetje een hekel aan lokale politieke partijen. En dat, dat tiert ook nog wel veel in. Eh, met die PVV, dat, dat er zoveel stemmen. En toen heb ik daar een, een, liedje over geschreven. En ik had nog geen titel. Nou ja, en op een gegeven moment eh, iets met veel. Nou, en op een gegeven moment... Uh, veel, Follyville, de Parade of Follies. idioten. En ik denk dat wordt wel een dorpsruil, maar niks. En toen vorig jaar heeft de VPRO het gebruikt voor een, een, een film over De hok, de, in de serie De Hokjesman. De, de hele documentaire werd gebouwd om dat liedje. Ik, ik ben zelfs nog gebeld een dag na de uitzending of de ruiten er nog in zaten. Niets over gehoord, mensen op straten aanhouden. Eindelijk heb je het een keer, heb je het een keer gezegd hoe het hier in elkaar steekt. Oké. het, maar het is natuurlijk vooral eh, voor die mensen met, met, die hele benepen geest. Ik bedoel, er wonen ook voortreffelijke mensen in van. Tuurlijk, tuurlijk. Ik vind, eh, we gaan het nu draaien natuurlijk. Luister heel goed naar de tekst, zou ik zeggen. Follyville, Spex Hildebrand. Ja. Nou, maar weer twee nummers live En De, de, oh, ben ik aan? Oh ja, oké, wacht even. De computer doet het niet. Dus ik, eh, ik, eh, Specs, ik zat hier laatst met, eh, met Constant Meijers, met een pick-up... want hij had allemaal platen bij zich van uh, Neil Young. Zat er geen naald in de pick-up? Dat is heel erg. Dat, dat, als, pick-up in LP doet me altijd denken aan de goede Han Reiziger vroeger... met het, dat VPRO, ja, Reiziger in muziek. Die man kan ook zo aandoenlijk heel moeilijk een plaat opzetten. Weet <laughs> Maar er zat er gelukkig wel een naad in. Oké, okay, Follyville. Hoop ik. With a showpiece of his nation Regulars on national TV We keep our money moving buying everything we see. A lot of brand new cars in our town, and lovely houses in tidy streets. Always minding our own business, working our butts off to make ends meet. We count our money, say our prayers, and keep the fences closed. Garden our own spirit. That's the way it goes. The grass is greener on our side of the hill. Self glorification is a local thrill. In Follyville, party time on Saturday, flying high on our night out kindred spirits around the table. And we play our music loud. We all are devoted Catholics. Show up in church once a year. So damn the Jew and the Muslim. We don't want them round here. We count our money, say our prayers, and keep the fences closed. Garden our own spirit, that's the way it goes. The grass is greener on our side of the hill. Self glorification is a local thrill in Follyville. don't care about highbrow culture. Politics is not our thing, but we dislike rats in Texas, so we always vote right wing. Narrow mindedness and self conceit, and everything we say and do always parading modesty, but we are the chosen few. We count our money, say our prayers, and keep the fences closed. Garden our own spirit, that's the way it goes. The grass is greener on our side of the hill. Self glorification is a local thrill in Follyville. Colliveel. Spex Hildebrand. En nu zit hij gewoon hier weer eh, live. Ja, het nummer eh, dat heet The Judge. Het is het verhaal, eh, het, is, het is een beetje waar gebeurd. Een, een, een, overleden kennis van me vertelde een keer... die was de tweede keer gepakt ook met een borrel op achter het stuur. En die moest voor de rechter komen. En die dacht, ik ga mijn huid duur verkopen. Mooi pak aan, naar de kapper geweest. En toen bleek de rechter blind. Oh. En, maar ik speelde dat nummer een tijdje geleden in, het, in Volendam. En toen kwam er een man op me af die kwam uit Alkmaar. Hij zegt, die rechter die bestaat echt en die kent dit verhaal. Dus toen werd mijn eh, halve fantasie nog ingehaald door de waarheid. The judge. Times are hard when you're alone. Life sure can be a bitch. When there's no one to scratch your back. When you're suffering an itch. The other day I drank a bit and I stepped into my car. go just for a little ride, but I didn't get too far. I told the police woman she looked good in uniform, but I must have said the wrong thing, cause she grabbed me by the arm. No chance I could persuade her, no way I'd pass the test. She calmly wrote the ticket and carried out my arrest. My lawyer came to tell me that I've been granted bail, but if I'd ball things up in court, they'd put me back in jail. Times are hard when you're alone, life sure can be a bitch. When there's no one to scratch your back and you're suffering an itch. So get your act together comb your hair and shave your face, shine your shoes and put on a clean shirt, and answer with good grace. So I polished up my manners, bought a high priced snappy suit with a necktie and a waistcoat. I was really looking good. But times are hard when you're alone. Life sure can be a bitch when there's no one to scratch your back and you're suffering an itch. I stepped into that courtroom, convinced I'd go scot free. Bowed politely at his worship, but there was no response for me. I smiled, straightened my necktie, the right pose seemed hard to find. But then it finally dawned on me the judge was blind. Times are hard when you're alone, life sure can be a bitch when there's no one to scratch your back and you're suffering an itch. Yeah. Oké, okay, ja. nu maar even de live versie van uh, I Survived. Okay. Oh. There's a picture that my father took on the night he woke me up to say goodbye. I cried my heart out, though I didn't know why. But I survived. Yes, I survived. And I've been surviving for a long, long time. I survived. Yes, I survived. I guess I'll be surviving till the day I die. There's a picture in the family book. Is a picture that my mama took from the bed in which she soon would die I couldn't find any more tears to cry. But I survived. Yes, I survived. And I've been surviving for a long, long time. I survived. Yes, I survived. I guess I'll be surviving till the day I die. picture in my high school book is a picture that my sweetheart took. And the caption says, most likely to succeed. But that did not make her stand by me. but I survived. Yes, I survived. And I've been surviving for a long, long time. I survived. Yes, I survived. I guess I'll be surviving till the day I die. I guess I'll be surviving till the day I die. Hildebrand en Rob Kruisman prachtig op saxofoon hierbij. Ontzettend knap, dat hele fijne. Jongens, het is bijna klaar. Kunnen jullie nog een mooi eh, jingletje voor me maken? Uh, eh, eh, Ans, als jij een opname gaat? Vrienden van de nacht, hè? Nee, dit is de nacht van het goede leven met Adeline. van het goede leven. Nou, nou dan... Probeer maar wat. One, two, one, two. ha, ha. Dit is de nacht van het goede leven met Adeline van Leer. Nou, jeetje, wat een profies in één keer. Gewoon, hè? Niet nog, weet je nog een keer doen? Waarom? Hij ging toch goed als niet? Vergat je wat? Het kan altijd beter. Het kan altijd beter, ja, nou. Scheid. Het is wel gemeend. Spijt is wat de koe scheidt. Nou, nou, hartstikke gemeend. Nou, dus we gaan we lekker gebruiken. Ehm, ik, ik, ik ga nog even melden, we hebben nog maar anderhalve minuut... dat jij eh, mensen die jou eh, live willen eh, horen zingen, spelen... Je, je staat solo in, in Assen, in restaurant De Stadstuin, op 25 januari. Ja, ah, de Assen Bluesdagen zijn daar aan de gang. Oh, oké. En op 7 februari gaat met z'n allen naar Volendam... naar restaurant de Pompadour, want daar speel je samen met jou mijn eigen geweldige living room band. En als Rob Kruisman en uh, Jan Keizer meedoen... dan heten we het Living Room Orchestra. Oh ja. En dat is een theater, uh, eh, theater dinnershow. Ik krijg mensen eten. Hartstikke leuk. Ja, fantastisch. Ja. Dus je blijft er gewoon mee doorgaan. Komt er nog een veertiende album? Ja, nou ja, de, ze zijn al wel uh, ermee lastig aan het vallen. Ik weet het nog niet. Ah, jawel. Je moet gewoon blijven schrijven. Ja, misschien wel. Ik weet, ik weet, maar ik weet het nog niet. Nou goed, en ik ga, ik ga je gewoon vaker draaien. Dat moet je zeker doen. Ik heb je weer herontdekt. Te gek. <laughs> Nou, hartstikke goed. En heel erg lief dat jullie hier wilden zijn. Thanks for having us. Oké. Ja. Nou...